9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In Jemen dreigt een hongersnood voor de helft van de bevolking. Volgens de VN worden 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te kunnen overleven. Volgens de VN-gezant is de dreigende hongersnood groter dan alles wat experts ooit in hun werkzame leven hebben gezien. In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog die aan zeker 10.000 mensen het leven heeft gekost. Zo'n 8 miljoen Jemenieten krijgen nu al voedselhulp van de VN. De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam... heeft de eigen beveiliging niet op orde. De Telegraaf heeft rapport in handen waarin staat dat er veel mis is. Ambtenaren van de afdeling zijn verantwoordelijk voor onder meer de aanpak van criminelen. Daarom beschikt de afdeling over gevoelige documenten als strafdossiers, belastingaangiften en financiële gegevens. Maar er is geen systeem om te achterhalen welke ambtenaren de informatie hebben ingezien en hebben gedownload. Daardoor is het misbruik gevoelig. Ook werden medewerkers niet gescreend en konden oud-medewerkers nog steeds met hun oude toegangspas op de afdeling komen. Harvey Weinstein wil schikken met enkele vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. De filmproducent wil zo voorkomen dat ze hem voor de rechter slepen in een civiele rechtszaak, meldt de Wall Street Journal. Volgende maand zal over zeker twaalf zaken onderhandeld worden. Daar zouden gevallen bij zitten die nog niet in de media zijn geweest. Het is de bedoeling dat er een fonds komt voor slachtoffers. De advocaten van de vrouwen willen dat daar meer dan 100 miljoen dollar in komt. Een eventuele schikking verandert niets aan de strafzaken tegen Weinstein. Orkaan Willa is aan land gekomen in Mexico. De storm raast met windsnelheden tot 180 km per uur over het kustgebied in het noordwesten van het land. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Slachtoffers zijn er nog niet gemeld. Deskundigen denken dat niet de wind, maar de neerslag grote schade kan gaan veroorzaken. Het weer, het is overwegend bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het regen vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.